Jan van de Putten met het NOS-journaal. Molukkers herdenken vandaag dat 70 jaar geleden de onafhankelijkheid werd uitgeroepen van de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken. Er zou een groot feest worden gehouden in de RAI in Amsterdam, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door. Wel wordt op veel plaatsen de vlag van de Republiek gehezen. President in ballingschap Wattilete deed dat in Breda. Op de Molukken zelf is de Indonesische politie paraat om te voorkomen dat er feest gevierd wordt en er vlaggen worden gehesen. Huisartsen melden dat afgelopen tijd zo'n 760 mensen zijn gemeld... die zijn overleden aan een vermoedelijke coronabesmetting... zonder dat ze in het ziekenhuis zijn behandeld of opgenomen zijn geweest. De artsen melden dat in een speciaal systeem dat sinds een week bestaat. Dat aantal is tot nu toe niet meegerekend in het officiële sterftecijfer... dat gisteren op bijna 4300 stond. De afgelopen weken hebben huisartsen ongeveer 1800 besmette mensen buiten het ziekenhuis begeleid. Een klein deel was positief getest. Bij de anderen hadden de huisartsen een sterke verdenking van besmetting. Door het coronavirus neemt de druk op revalidatieklinieken toe, schrijft Trouw. De klinieken zien een flinke toestroom van mensen die besmet waren met het virus. De patiënten hebben vaak met ernstige klachten in het ziekenhuis gelegen en zijn flink verzwakt. De inspectie onderzoekt nu hoe groot het probleem precies is. De bestuursvoorzitter van de grootste revalidatiekliniek van het land wil dat er een landelijk coördinatiecentrum komt om de spreiding van patiënten te regelen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon, alleen in het noorden en vlak aan zee bewolkt.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 Zometeen om half 11 gaan we nog even bellen met Jelmer voor het laatste nieuws. En tussendoor zal ik ook de laatste updates geven en wat nieuwtjes. En natuurlijk ook heel veel muziek hier op ZFM, zoals deze, Stressed Out.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 En eh, wie weet kom je dan in de uitzending live hier bij mij. Eh, zometeen dus om half elf gaan we nog even bellen met Jelme voor het laatste nieuws. Eerst gaan we nog even luisteren naar Breaking Me van Topic.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 in het Spaarne gasthuis. En die heeft een, eh, nou, klein berichtje opgenomen... over dat het wat rustiger, rustiger is geworden op met name de corona-afdeling. Goedenavond, mijn naam is Britt Grevelink. Ik ben intensive care verpleegkundige in het Spaarne gasthuis... op de IC en ook de corona-IC. ik heb nu nachtdienst Um, sinds tijden is het eindelijk wat rustiger op de afdeling. We hebben niet meer dat er continu opnames komen. We hebben nu voornamelijk mensen die al wat langer liggen op de afdeling. En die ehm, eh, of nog even zijn teruggekomen toch. Wel ook een aantal. Maar we hebben geen... Ehm, het is de, drukte, is de echte drukte is er nu heel even af. We zijn natuurlijk wel heel benieuwd hoe dat gaat worden als de maatregelen anders zijn. Eh, we hebben nu gewoon nog best wel wat patiënten liggen. Hoe lang liggen die er nog? En hoe lang gaat dit natuurlijk uiteindelijk duren? En hoe gaat dat met de werkdruk ook zijn? Eh, ik moet zeggen dat ik het dus best eh, oké okay, heb nu eh, in de nachtdienst. Mijn avonddienst hiervoor waren ook te doen. Maar ja, we moeten natuurlijk weer verder kijken hoe dat dan weer anders gaat. En ook als de maatregelen wat versoepeld worden, als de OK's weer beginnen... dan zijn we onze buddies eigenlijk als het ware ook wel kwijt. En misschien moeten we zelfs hun ook nog gaan helpen, wat geen probleem is. Dus eh, de planning, hoe het gaat worden, dat weten we allemaal nog niet. Dus het wordt een, eh, een eh, avontuurlijke reis. Nou, dat is dus fijn om te horen dat het in het Spaarne gasthuis in ieder geval wat rustiger wordt...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 Ja, goedemorgen, hallo. Hoi, goedemorgen Jelmer. Jij hebt als het goed is voor ons het eh, laatste nieuws. Ja, zeker. Ik heb eh, drie nieuwtjes, dus eh, laten we maar meteen beginnen. Eerst dat de eh, winkel Blokker eh, keert terug in Zandvoort. Eh, half juni keert de huishoudwinkel terug in het nieuwe winkelcentrum... waar voormalig Jupiter Plaza zat aan de Haltestraat. Dit heeft de ontwikkelaar van het winkelcomplex bevestigd. En binnenkort wordt begonnen met de opbouw en inrichting van Blokker. En dan kan de winkel weer half juni open. En dan het volgende nog. Uh, 30% van de ondernemers is uitbetaald met de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers. Op 16 april zijn de eerste betalingen aan Zandvoortse ondernemers en ZZP'ers gedaan. Tot en met 22 april is bijna een derde van de aanvragen afgehandeld en uitbetaald. Zo'n 8% van de aanvragen wordt afgewezen. Dit komt vooral doordat ondernemers hun aanvraagformulieren inzenden terwijl daar geen recht voor is. De meer complexere aanvragen worden handmatig verwerkt en kosten meer tijd. Dit komt bijvoorbeeld omdat informatie gecheckt moet worden met andere bronnen. De gemeente zet extra mensen in om alle aanvragen eh, zo snel mogelijk te verwerken. Dagelijks staat een telefoonteam van 20 mensen klaar en zijn 30 mensen continu aan het werk om de uitvoering van de regeling mogelijk te maken. Eh, ja, en dan nog als laatste, want eh, Ben Sonneveld is vrijdag benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij heeft dus een lintje gekregen Burgemeester Monenburg informeerde uh, Ben Zonneveld over zijn koninklijke onderscheiding per telefoon. Want in verband met natuurlijk het coronavirus kan dit niet eh, fysiek. Maar toch wilde de burgemeester eh, er voor hem een klein feestje van maken. met een megafoon op zak belde Mon vrijdag om 11 uur hem voor de deur van zijn woning op en belde door middel van de megafoon zodat iedereen in de buurt ervan wist, luid en duidelijk, dat, eh, dat hij een koninklijke onderscheiding heeft gekregen. Ben Sonneveld was dit jaar de enige zandvoorter die ter gelegenheid van Koningsdag werd gedecoreerd. Burgemeester Monenburg doet dan ook de oproep op de Zandvoortse bevolking om mensen die familie, vrienden of kennissen hebben, die zich uh, onbezoldigd inzetten voor de nationale, internationale, maar vooral voor de Zandvoortse samenwerking, aan te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Dit, kan, eh, dit kunt u doen door een brief te schrijven naar de burgemeester. Eh, ja, en dat waren eigenlijk alweer de, de dingetjes. Nou, heel erg bedankt, Jammer. Ja, helemaal het laatste goed. nieuws. Ben je er morgen ook? Eh, nee, ik ben er maandag weer. Oké, helemaal goed. Of Koningsdag? Ja, ja, inderdaad. <laughs> Is goed, Jammer. Fijne dag nog. Ja, jij succes nog. Dankjewel, doei doei. Ja, dat was dus jammer met het laatste nieuws. We gaan luisteren naar Mabel met Boyfriend. I've been looking for somebody. Trying to kick it with somebody. I need a root boy to tell me something sweet. Same time, got his hands up on my body. I wanna get hot when take taking low low. Make me feel strong when I'm taking control. I've been looking for my shorty, so come and get it if you got it. looking for a man who could take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while he running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like. I ain't looking for forever. I had so much stress from my ex to the next one. You better love me better. I need a bad boy that don't bring me drama. He ain't tryna run when he get the nana. Boy, you ready for the pleasure? And don't you know it's now or never? looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got a bit tough while running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy could turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like damn nigga. a boyfriend, so put it on me. I'm looking for a man who can take that heat. Want a boyfriend, but not too sweet. My baby got it, but tough while he running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy but turn me on. I want a boyfriend, yeah, yeah. I want a boyfriend, yeah. I've been looking like that nigga Ain't listen, baby girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl. Once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby girl. When I make it, I want you there. I want you there, yeah. The Weekend en Blinding Lights. Hier op ZFM. De OV-bedrijven roepen mensen op om het openbaar vervoer op Koningsdag en in de meivakantie niet te gebruiken voor uitjes. Reizen met het openbaar vervoer mag alleen als dat echt noodzakelijk is, zeggen de NS en andere eh, vervoersbedrijven. We rijden alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus. Zo houden we in Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakvullers en andere mensen voor wie reizen met het OV echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar, het OV is geen uitje, waarschuwt NS op zijn website. We gaan luisteren naar Somebody That I Used To Know.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 Nou, even afgelopen donderdag heeft de gemeente wel besloten dat ze wel eventueel plaats hebben... om alsnog uh, het Songfestival volgend jaar in Ahoy te houden. We gaan nu luisteren naar uh, Arcade... waarmee Duncan Lauwers uh, eh, vorig jaar het Songfestival dus won.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 Silence ringing inside my head. Please carry. tell me. tell me. Look what you're doing to me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. Your camera looks through me with its X-ray vision, and all systems run aground. from my lips is a stream of absurdity. Every word I intended to speak winds up locked in the circuitry. I'm overrun and my legs too weak to stand. I go from sadness to exhilaration like a robot at your command. My hands perspire and shake like a leaf. Ja, we werden net eh, live gebeld in de studio door Hendrik Jankeur. Voor eh, Esther Koning. Van harte gefeliciteerd met uw 86e verjaardag. Namens Hendrik Jankeur dus. Esther Koning, gefeliciteerd. En eh, dit liedje is speciaal voor u. Hij leven, lang zal Ze leven. leven lang zal harte gefeliciteerd dus Esther Koning met uw 86e verjaardag. We gaan nog even naar het laatste muziekje luisteren. Dat is Savages, Sunny James en Ray Marciano. En zometeen ben ik terug met het eh, tweede en laatste uur van deze speciale corona-uitzending.